Nu Moskovic weg is, komt Bontes weer terug. Louis Bontes was eerst Kamerlid voor de PVV. Samen met Joram van Klaveren stapte hij uit die partij en begon de groep Bontes van Klaveren. Met hun nieuwe rechtse partij VNL willen ze volgend jaar in de Kamer komen. In Hoorn hebben tientallen mensen de nacht buitenshuis doorgebracht vanwege brand in een appartementencomplex. Het vuur woedde op de tweede verdieping. De 40 tot 50 bewoners werden opgevangen in een wijkcentrum. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. De veiligheidsregio onderzoekt hoe het gebouw in Hoorn er na de brand bouwkundig aan toe is. De brand op een passagiersschip in aanbouw in Hardingsveld-Giessendam is onder controle. Het schip ligt bij een scheepswerf aan de beneden Merwede. Het vuur brak aan het begin van de nacht uit door nog onbekende oorzaak. De brandweer sleepte een naastgelegen schip weg en bestreed het vuur met onder meer blusboten. Het brandende schip is zwaar beschadigd. De scheepvaart op de beneden Merwede hoefde niet te worden stilgelegd. De vroegere president van El Salvador, Flores, is overleden. Hij was 56. Flores was president van 1999 tot 2004. En in die periode zou hij 15 miljoen dollar aan hulpgeld hebben verduisterd. Het geld was voor slachtoffers van een aardbeving. Volgens de aanklacht stak Flores het in eigen zak en gaf hij een deel aan zijn partij. De rechtszaak tegen hem werd deze maand stilgelegd omdat hij flauw viel en in coma raakte. Het weer nog bewolkt en vanuit het zuiden regen. Het wordt 6 tot 8 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog. Er staat vrij veel wind.